bevolking van de Gazastrook, die anderhalf miljoen inwoners stelt. De Hollandse kip van Albert Heijn is minder verantwoord dan de supermarktketen beweert, stelt de reclamecodecommissie. Wakker Dier had een klacht ingediend omdat Albert Heijn de kip verkoopt als verantwoorde vervanger van de gewone kip, terwijl de leefomstandigheden nauwelijks beter zijn dan die van plofkippen. De reclamecodecommissie vindt dat Albert Heijn niet kan stellen dat de Hollandse kip 100% verantwoord is. Uitspraken van de commissie zijn overigens niet bindend. De organisatie van de Vierdaagse waarschuwt wandelaars voor de warmte later deze week. Het kan dan 30 graden worden. Donderdag en vrijdag komen er extra tappunten voor water op de laatste kilometers van de mars. En ook wordt de bezetting van de EHBO-punten uitgebreid. Bezoekers van het WK voetbal hebben alleen al in Rio de Janeiro anderhalf miljard euro uitgegeven. Volgens de gemeente Rio is dat vier keer meer dan van tevoren gedacht. De gemeente heeft uitgerekend dat 886.000 mensen de stad hebben bezocht, onder wie ruim 470.000 buitenlanders. Meeste van hen kwamen uit Argentinië. Het weer dan. Vannacht daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden en er kan plaatselijk mist ontstaan.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 Mark Visser met het NOS Journaal. De vijf opkomende economieën die de BRICS-landen worden genoemd... zijn het eens over de oprichting van een alternatief voor de Wereldbank en het IMF. De ontwikkelingsbank krijgt een startkapitaal van 100 miljard euro. De regeringsleiders van Brazilië, Rusland, India en China vinden dat de Wereldbank en het IMF te veel oog hebben voor westerse belangen. Op een top in de Braziliaanse stad Fortaleza kwamen de vijf landen nu tot een akkoord. De BRICS-bank zal onder meer leningen verstrekken voor infrastructurele projecten in ontwikkelingslanden. Dat moet nieuwe financiële crisis voorkomen en bestrijden. Het Pakistanse leger zegt dat het een